Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken noemt de aangekondigde referenda... in verschillende bezette gebieden in Oekraïne volstrekt onacceptabel. Het gaat om land dat bij de staat Oekraïne hoort... waar Rusland niets te zoeken heeft. Dat zei Hoekstra in New York, waar hij is voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Komende vrijdag kunnen inwoners in vier bezette gebieden in Oekraïne stemmen of ze voor of tegen aansluiting bij Rusland zijn. Oekraïne heeft al laten weten dat het de uitslagen van de referenda niet accepteert. Op de A1 bij Markelo hebben boeren de afgelopen avond actie gevoerd tegen het stikstofbeleid van de regering. Ze staken onder meer banden en hout in brand. Bij de protestactie waren volgens de politie zo'n 30 mensen betrokken. Ze zijn allemaal bekeurd. De overlast voor weggebruikers was beperkt. Wel was de afslag naar Markelo korte tijd afgesloten. Inmiddels zijn de brandjes geblust en is de weg weer vrij. In Iran zijn drie doden gevallen bij protesten. Mensen gingen de straat op vanwege de dood van de 22-jarige Massa Amini. Zij werd vorige week opgepakt omdat ze zich niet aan de hoofddoekregels zou hebben gehouden. De vrouw zou door agenten zijn mishandeld en op het politiebureau later zijn overleden. Mensen zijn boos over de behandeling van Amini door agenten en gaan massaal de straat op. Het zijn de heftigste demonstraties in Iran sinds tijden. Volgens mensenrechtenorganisaties opende de politie het vuur op betogers. Het vaccin tegen het rotavirus wordt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.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 一切都。 en Con que... Toda mi vida He sentido diablito que me atrapan y en la despedida los maté, ya no hay nada que me aguanta Sígueme el paso ahí, lléname el vaso aquí borracho ahí Ya no me importa nada Y ahora me preguntan qué vas a hacer Y qué pa' dónde vas Tú dime a dónde persiguiéndome que va y tratando y tratando, está tratando de quebrarme Corriendo y corriendo si nunca me va a alcanzar Y dejando mis demonios atrás Y sé que mi corazón a mi mente le va a ganar No sé si es mi autismo, ya no sé cómo llorar Digo adiós a mis queridos, mi mamá y mi papá Ey, regresaré con más cariño parada Tú dime a dónde what el destino se acerca, que yo no sé para dónde voy, para dónde voy. oplossing, behalve dan bereid. Niet daar in te zeer, maar wat weet ik er nou van? Soms dacht ik, stel nou dat, en dat was het wel. Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit.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 me. Een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 No mercy for the soldiers. soldiers. soldiers. No No No No no No no No no No mercy mercy mercy mercy mercy mercy. mercy. mercy for for for for for for the the the king. king. king. Oh, soul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

que lugar. Não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 Als ik viel hier voor je op de grond Wat zou je doen